Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In het water in de omgeving van Moerdijk zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gevonden na de brand bij Shell. Het waterschap liet monsters van acht locaties in de Hoekse Waard en Zwijndrecht onderzoeken. En ook werden rioolwaterzuiveringen gecontroleerd, maar er werden geen problemen gevonden. Wel zat er volgens het waterschap een minimale hoeveelheid ethylbenzeen in het rioolwater van Zwijndrecht, maar die lag ver onder de norm. De subsidie aan het instituut Forum wordt beëindigd, schrijft minister Ascher in een brief aan de Tweede Kamer. Aangezien Forum sterk afhankelijk is van subsidie, betekent het vrijwel zeker het einde van het instituut. Forum doet onderzoek naar multiculturele vraagstukken. Een deel van de taken van Forum kan wat Ascher betreft worden overgenomen door het Verwij Jonker Instituut en Movisie. Verschillende plekken langs de kust van Normandië is vandaag stilgestaan bij de geallieerde invasie op D-Day, vandaag 70 jaar geleden. Nederland was aanwezig met een zware delegatie. Koningin Willem-Alexander en koningin Maxima waren er, net als premier Rutte en minister Hennis Plasgaard van Defensie. De gastheer, president Hollande van Frankrijk, zei dat iedereen die in 1944 op de stranden van Normandië stond een held was. Gedurende de dag hebben de presidenten Obama en Poetin elkaar een kwartiertje gesproken. Onder meer over de crisis in Oekraïne. En Poetin sprak ook met de net verkozen president van Oekraïne, Poroshenko. Later op de dag werden de junidagen en andere gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht met dans, muziek en projecties op grote schermen. De Nederlandse hockeymannen hebben op het WK Duitsland verslagen. Het werd 1-0 door een treffer van Hertzberger. De hockeymannen hebben nu drie uit drie wedstrijden op het WK gewonnen. Zijn ermee bijna zeker van de halve finale. Dan het weer. Vannacht helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden.